3. Willem II heeft zijn eerste overwinning van dit seizoen binnen. De Tilburgers, die op de laatste plaats staan, wonnen thuis met 1-0 van Vitesse. NEC speelde thuis met 2-2 gelijk tegen NAC. AZ slaagde er niet in zijn uitwedstrijd tegen Heracles te winnen. In Almelo bleef het 0-0. Op dit moment wordt nog gespeeld Feyenoord de Graafschap. Voor de wedstrijd eerde de Feyenoord-aanhang nog één keer de overleden oud-sterspeler Koen Moulijn. Er werd één minuut lang voor hem geapplaudisseerd en op de tribunes werden sterretjes en siervuurwerk afgestoken.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 Gisteren was er brand in een transformatorhuis van het ziekenhuis. Van de 172 patiënten gaan er 34 naar huis. De anderen worden in ziekenhuis in de regio en in een andere locatie van het Meander Medisch Centrum opgenomen. Het Nederlandse fregat De Ruiter is in de Arabische Zee in actie gekomen tegen piraten. Het was volgens Defensie niet mogelijk het moederschip te overmeesteren, omdat het niet duidelijk was of er mensen werden gegijzeld en daarop werd besloten om een kleiner aanvalsbootje op het moederschip kapot te schieten. Daardoor kunnen de piraten geen aanvallen uitvoeren op koopvaardijschepen. Bij een demonstratie voor meer vrijheid zijn in Algerije tientallen mensen gewond geraakt. De betogers werden door de politie teruggeslagen toen ze naar het centrum van de hoofdstad Algiers wilden lopen. Honderden mensen deden mee aan de demonstratie tegen de regering. Leden van de oppositie zeggen dat het tijd is voor een eerlijk partijenstelsel in Algerije. Voor het eerst hebben twee zingende broers vlak na elkaar een talentenjacht op televisie gewonnen. Dean Saunders eindigde vanavond bij SBS6 als eerste in Popstars. Hij is de oudere